Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op een herdenking van de overleden militair Jurgen Konings... zijn ongeveer 100 mensen afgekomen, melden Belgische media. Het is de militair die onder andere de Belgische viroloog van Ramst bedreigde... in verband met de coronamaatregelen. Koningslichaam werd een week geleden gevonden. Volgens het Belgische OM heeft hij zichzelf om het leven gebracht. Bij het RIVM zijn 522 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 41 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen waren het er 31 minder dan de week ervoor. Er is één patiënt gemeld die is overleden aan de gevolgen van covid. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld twee doden per dag. Net als de week ervoor. Farmaceut AstraZeneca is begonnen met het testen van een aangepaste vorm van zijn coronavaccin. Het nieuwe vaccin is aangepast op basis van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, die nu beta-variant wordt genoemd. De nieuwe versie van het vaccin gaat worden getest op ruim 2200 mensen in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Brazilië. De eerste onderzoeksresultaten worden later dit jaar verwacht. Voetbalfans mogen toch regenboogvlaggen laten zien in het voetbalstadion in Budapest. Dat laat de UEFA weten. Er geldt wel een verbod in de fanzone in de Hongaarse hoofdstad. Maar dat was een besluit van de Hongaren, niet van de UEFA. De UEFA schrijft in een tweet dat ze vandaag de Hongaarse autoriteiten heeft laten weten... dat de regenboogvlag niet politiek is en in lijn is met de regels van de UEFA. Het is inmiddels rust bij de wedstrijd Nederland-Tsjechië. Het is een wat taaie wedstrijd. Volgens commentatoren zit de boel op slot achterin bij Tsjechië. De stand is 0-0. Het weer, enkele buien in het zuiden met onweer, windstoten en hagel. In het noorden overwegend droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 16.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 Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside can't control Believers, let's raise a toast Enjoy the show, yeah, believe rock a mic like a vandal.